uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Supporters van FC Twente reageren met onbegrip op het besluit van de KNVB om de club te laten degraderen. Dit is niet uit te leggen, zegt de voorzitter van een van de grootste supportersverenigingen van Twente. Hij dacht dat er twee opties waren, doorgaan in de eredivisie of de proflicentie verliezen en verder gaan als amateurclub. Het voelt alsof de regels opeens zijn, zijn veranderd, zegt hij. Dit zijn Zuid-Europese toestanden. Eerder reageerde ook FC Twente-directeur Jacobs verbijsterd op de straf. Hij zegt dat dat het nieuwe bestuur voldoet aan alle eisen die de KNVB had gesteld. De afgelopen maanden waren er opvallend veel autobranden, blijkt uit cijfers van het alarmeringsnetwerk P2000. Sinds maart waren het er 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat daarbij niet alleen om brandstichting, maar ook om branden met een andere oorzaak. In totaal is er dit jaar ruim 2200 keer melding gemaakt van een autobrand. In sommige plaatsen zijn pyromanen actief, zoals in Vlaardingen. Daar geldt een noodverordening. In Maastricht werden onlangs mensen aangehouden, nadat er in een jaar tijd 50 auto's in brand waren gestoken. Een zwaar ongeluk tussen twee vrachtwagens heeft vanmiddag geleid tot een ravage op de A15. De trucks botsten op elkaar bij Hardingsveld-Giessendam. De cabine van een van de vrachtwagens is volledig vernield, maar de bestuurder heeft het ongeluk overleefd. Volgens RTV Rijnmond zat het slachtoffer in de achterste vrachtwagen en botste hij op de stilstaande truck voor hem. De man werd uit de wagen geslingerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk stonden op de A15 lange files in beide richtingen. Koning Willem-Alexander wil vlieglessen nemen om in een Boeing 737 te kunnen vliegen. Hij vliegt nu geregeld in een Fokker 70, zoals het regeringsvliegtuig. Dat toestel is aan vervanging toe. Dat de koning nu in een Boeing wil leren vliegen... betekent volgens de Rijksvoorlichtingsdienst niet dat het volgende regeringstoestel een Boeing wordt. Het weer, vanavond hier en daar een bui, morgen meer zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog.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 En daarvoor die natuurlijk 1984, de intro. We gaan even rustig verder. Wind of March, A Journey. En hartelijk welkom. of Mars. En eh, ja, dat doet mijn hartklep sneller kloppen hoor. <laughs> We gaan even een, een oudje erbij pakken. Een live track. Tin Lizzy. En eh, ja, Gary Moore hoor je er ook bij natuurlijk. Still in Love With You. En als ik me niet vergeten, is het nummer van 1978, dacht ik. Enjoy! Now don't you cry Wipe away the teardrop from your eye You're lying safe in bed It was all about dreams someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? Silent Lucidity met eh, Queen, van even Greenbrides. En eh, het, was, eh, het was geen verzoek, het was gewoon een goed nummer. Daar ben ik ooit mee uitgeschenen en daar begin ik gewoon mee. Het volgende nummer is wel een verzoeknummer. Die is voor Angela Jansen. ik krijg op mijn kop. Met Judas Priest. En het nummer heet Angel. Hilde Jansen, nou die was voor jou. En ik zeg maar zo, uh, volgende keer een paar bitterballen bij de koffie. Is altijd goed. Used to be so easy give my heart away. But I found out the hard way there's a price you have to pay. I assim. Gary Moore met Still Got The Blues. Je luistert naar ZFM Rock, at CFM om precies te zijn. En ik wou deze, ja, nummer van Gary Moore, wat ik ga hem opdragen aan, Albert-Jan Forst, Want ik weet dat hij helemaal gek is van dat nummer. Nou, bij deze. Dat is trouwens inderdaad de live versie. Ik ken This Be Van Halen. Ja, dan zonder David Lirot. Het blijft apart natuurlijk, maar ja. Hè, hmm. Ja, vooruit dan maar weer. Ik heb weer wat anders, ik heb weer wat klaarstaan. Fall to Pieces, Velvet Revolver. En eh, nou, die band die ken natuurlijk eh, met de gitarist Slash... Dat Revolver met Vol Two Pieces. En uh, nou, ik blijf lekker in elkaar zitten. We hebben een verzoekje. Speciaal voor Ro. Want we beginnen weer te zeuren, die beste man. Het is Cooper. net weer terug voordat de les begint. Nou ja, dit was dus een verzoeknummer. Dat was ik één keer maar nooit weer, geloof ik. Want eh, als die jongen één ding hebt, dan, eh, dan is dat geen geduld. Ronnie James Dio. Don't talk to strangers. mooi van DJ. Af en toe doe je gewoon de koptelefoon op. En dan de mensen die dan zitten, die denken van... nou, ik kan eventjes niks zeggen. Ik heb, dat, ik heb dat ding op, maar ik hoor helemaal niks. Jammer, <laughs> ik heb een nummer klaarstaan, uh, dat hele partnummer. Eens wat ik zeg is eh, Lemmy, Slash en Ozzy. Ain't no nice guy. thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I when the truth begins to rise. I thought about the time when I turned my back and stole. I ain't no nice guy after all.